Volgens Grapperhaus is het rapport een goede manier om alle betrokkenen nog eens op de urgentie van het probleem te wijzen. Jaarlijks overlijden 220 mensen door het gebruik van zware pijnstillers, zoals oxycodon. Dat is een stijging van 50 in vier jaar tijd, meldt RTL Nieuws. Zijn cijfers tot en met 2017. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum en de Universiteit Utrecht verwachten dat de aantallen daarna alleen maar zijn gestegen. Ook het aantal ziekenhuisopnames door zware pijnstillers is toegenomen. De Spaanse politie heeft bij Marbella een Nederlander opgepakt... die opdracht zou hebben gegeven voor zeker twee moorden in Nederland. Ook zou die zijn betrokken bij een aantal pogingen tot moord. Het Nederlands Openbaar Ministerie bevestigt dat er iemand is aangehouden. De Spaanse rechter moet nu beslissen over zijn uitlevering. De rechter heeft de gemeente Rotterdam op de vingers getikt... vanwege de sluiting van 40 snackbars, shisha-lounges en theehuizen. Die hadden gokzuilen of cashcenters in huis. Volgens de gemeente een ideale gelegenheid voor gokken en witwassen. De bedrijven stapten naar de rechter... en die vindt dat Rotterdam de sluiting beter moet motiveren. De Britse koningin Elisabeth stemt in met verlenging van het reces van het Britse parlement van 9 september tot 14 oktober. Premier Johnson had de koningin om toestemming gevraagd. De oppositie beschouwt het als een poging van Johnson om een no-deal brexit erdoor te drukken zonder dat het parlement erover kan praten. Door alle onrust rond de brexit is de waarde van het Britse pond op de beurs gedaald. Het weer, vanavond van het zuidwesten uit regen- en onweersbuien. Minimumtemperatuur ongeveer 16 graden. Morgen vroeg trekken de meeste buien weg. Er is morgen veel zon en het wordt maximaal 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files op de A1 richting Amsterdam bij Hilversum 3 kilometer. Op de A4 naar Den Haag bij knooppunt Veen 5. Dan ook naar Den Haag bij Roelevaansveen nog eens 3 kilometer. A9 richting Alkmaar voor knooppunt Raasdorp 3. En A10 de ringweg Amsterdam bij de Koentunnel 2 kilometer. Op de N203 richting Alkmaar staat bij de Uitgeest nog 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. En tenslotte de N247 bij Broek in Waterland 3 kilometer.